Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Dit is een man van 31 uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de moord. Wat zijn rol was, is nog onbekend. De aanhouding was maandag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Wiersum was een van de twee advocaten van kroongetuige Nabil B. Hij werd op 18 september op straat in Amsterdam vermoord. Er zitten nu drie mannen vast voor betrokkenheid bij de liquidatie. De passagiers van een cruiseschip van de maatschappij Costa dat in Italië ligt... mogen het schip niet verlaten in de haven bij Rome. Een Chinese toerist aan boord zou besmet zijn met het coronavirus. Volgens de eerste tests gaat het niet om het virus. Aan boord van het schip zijn 7000 passagiers, van wie 29 Nederlanders. Het cabinepersoneel van Air France heeft geëist dat alle vluchten naar China zouden worden stopgezet in verband met het virus. De stewards en stewardessen zijn bang dat ze op vluchten door passagiers worden besmet. De luchtvaartmaatschappij stopt de reguliere vluchten, maar is wel van plan speciale vluchten op te zetten. En het bedrijf doet daarvoor een beroep op personeel dat zich vrijwillig opgeeft. En in Spanje is een groot EPO-netwerk opgerold. In Cadiz en Barcelona zijn zes mensen gearresteerd... en bankrekeningen in Oostenrijk, Slowakije en Cyprus zijn geblokkeerd. Bij een inval in een kliniek in Cadiz vorig jaar al... zijn 850 gevulde EPO-spuiten gevonden. Het zou de grootste inbeslagname van EPO in Europa zijn. Het onderzoek werd medio 2017 al gestart... toen een aantal atleten die positief waren bevonden... zeiden dat ze de doping via een website hadden gekocht. 260 atleten, voornamelijk fietsers en atleten... zouden de afgelopen tien jaar zijn voorzien van doping. Onder hen een Spaanse Olympische atleet. Het weer, vanuit het zuidwesten meer bewolking. De kans op regen neemt toe. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgen meest bewolkt. In de loop van de dag gaat het regenen en het wordt de graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het is wat drukker dan anders op donderdagavond. Er is vooral vertraging op de A5, Hoofddorp Amsterdam... voor de aanzet met de A10, ruim een half uur oponthoud... onthoud. Verder veel dagelijkse files.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 live. Hele goede middag. Welkom bij Dance Radio. En natuurlijk ook de luisteraars van ZFM. De lokale omroep van Zandvoort op 104.5 op de kabel. En 106.9 in de ether. Welkom. Bij een nieuwe ethisch favorites met Peter de Vries. Tot aan de klok van 7 uur. Trotte dit programma lekker af met Richard John Smith. En she's the master of the game. Mocht je wat te melden hebben, een verzoekje, ga naar het forum dentradio.in en laat het me gewoon weten. We gaan kijken of ik aan je verzoek kan voldoen. Maar dat denk ik wel hoor flashback naar de jaren 80. Weer deze komende twee uur met een knipoog naar de jaren 90. En mocht je iets specifieks willen horen, dansradio.in my Love and understanding is what you are standing for. Now that I've got you back. de magnetron in de studio even aangeslingerd. En een broodje worst erin gegooid. De innerlijke mensen ook weet je wel gaan verzorgen, hè? Daar zijn we gelukkig goed voorzien allemaal. Uit 1982 Pike and Good Feelings. daarvoor Total Contrast. een lekkere lange uitvoering van "Take a Little Time de grote hits van deze formatie. Na Hit and Run natuurlijk. Eh, en die kwam erachteraan, maar was toch ook wel erg fijn hoor. Ja, zeker weten. In een andere knaller uit de 80 jaren. In de favorites. Hearsay. Een van de vele goede nummers van het album. Alexander O'Neill. En Criticize. 9 minuten voor, handel 6. Mocht je wat te melden hebben. www.dansradio.in Mocht je een plaatje willen horen. Ah, ik hoor het wel van je gaan luisteren naar Melissa Morgan en Fool's Paradise. De Frankie Rodriguez Foolish Re-edit. can't touch it. It surrounds you. surrounds you. What, what makes it different is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yes, yes it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell.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 Daarvoor Zane en Hey, Mr. DJ. 80s Favorites op Dance Radio. Met Peter de Vries tot aan 7 uur. A whole new era. G-Funk, step to this, I tell you, Funk, on a whole new level. The rhythm is the bass Whoa.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 Dit blijft gewoon een lekker nummertje. smoke them. That's right. This, this is Dance Radio. Radio. je zo vaak gehoord. En dan zie je ze voorbij komen in je playlist of in je, je computer en dat soort dingen. En dan denk je van, ah nee. En nu had ik er gewoon even zin in. Lekker plaatje van de Dance Band. 80 jaren. Het heerlijke Let It All Blow. Mug op het forum, hi. Hi Mug. <laughs> Elf over half zes op en ZFM. 104.5 kabel, 106.9 eten. Tot aan de klok van 7 uur, de 80 favorites. Zo ik muziek van Surface en Falling in Love. Ook weer zo'n eh, ding uit begin jaren 80. Die je gewoon zo af en toe eens moet draaien. En dat, dat, dat, dat is gewoon nu. Dat gaan we gewoon nu doen. Australian Studio 5, some music, music on your frequency. Say again, please. Some music on your frequency. Uh, Roger, thank you. Is it good? Yes, yes, of course. This is Dance Radio. It's good. Thank you. van Valerie Ford. We keep this feeling alive. Het eerste uurtje loopt naar zijn einde. Ik heb er nog twee voor je. Tot aan de klok van zes uur. Gaat nog lukken, denk ik, net. Of oh, misschien net niet, hoor. Nou, misschien wel. Stanley Clark. En Don't Turn the Lights out, die gaan we voor je draaien. En dan frommelen we er nog een leentje achter zo Come Go With Me. Tot aan de klok van 6 uur. Tot zo sensitive.